En dat is het voor het CDA wel. D66-voorman Pechtold zei dat hij niet meedoet aan een kabinet dat weigert de woningmarkt te hervormen. In het debat kwam het regelmatig tot felle woordenwisselingen. De Britse oliemaatschappij BP is begonnen met de topkill-methode om het lek in de oliebron in de Golf van Mexico te dichten. De methode houdt in dat er onder hoge druk op anderhalve kilometer diepte zware boorvloeistof in het lek wordt gespoten, gevolgd door een laag cement. Als het lukt, dan kan er geen olie meer ontsnappen. Rotterdam is tevreden over een grote rampenoefening in de nieuwe metrostation Blijdorp. Er werd gekeken hoe de hulpdiensten samenwerkten bij een bomaanslag op een metrostel. De hulpverleners waren tevreden over het communicatiesysteem C2000, dat bij enkele echte incidenten niet goed werkte kwaliteit van kinderzitjes voor in de auto is de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Van de twaalf verkrijgbare zitjes scoren er tien goed en twee redelijk. Vooral de bescherming bij botsingen van voren en van opzij is verbeterd. En ook zijn de zitjes makkelijker in het gebruik. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Mexico gewonnen. In Vrijburg werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Robin van Persie. Morgen maakt bondscoach van Marwijk zijn definitieve WK-selectie bekend. En in Parijs heeft Timo de Bakker de derde ronde van het tennistoernooi van Roland Garros bereikt. Hij versloeg in vier sets de Spanjaard Guillermo Garcia Lopez. In de derde ronde speelt de Bakker tegen de Franse favoriet Jo Wilfried Tsonga. Het weer. De laatste buien trekken weg. Morgen schijnt geregeld de zon. In de middag neemt de buienkans weer toe. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was...